Toen het vuur was geblust was er een straat verder met weer weerbrand. Daar raakten drie auto's deels zwaar beschadigd. De politie van Middelburg gaat uit van brandstichting. In verband met de Omicron-variant worden in België vandaag strengere coronamaatregelen van kracht. Bioscopen, theaters en concertzalen moeten dicht blijven. Bij sportwedstrijden mag geen publiek komen. De horeca, musea en kerstmarkten in België blijven open. In Kaapstad is oud aardbisschop Desmond Tutu overleden. Een van de kopstukken van de geweldloze strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Nelson Mandela stelde hem aan als hoofd van de Waarheids- en Verzoeningscommissie... die blank en zwart moest verenigen. In 1984 kreeg Tutu de Nobelprijs voor de Vrede. President Ramaphosa maakt het overlijden bekend... en noemt Tutu een patriot zonder weerga. Desmond Tutu overleed in een verzorgingshuis in Kaapstad. Hij was 90 jaar. Bij ongeregeldheden op de westelijke Jordaanoever zijn tientallen Palestijnen gewond geraakt. Ze verzetten zich gisteren tegen de komst van Joodse kolonisten... die wilden demonstreren tegen de ontruiming van een illegale nederzetting. SBSS heeft met zijn uitzending van Een haardvuur 281.000 kijkers getrokken, meldt Stichting Kijkonderzoek. De vier uur durende uitzending was volgens SBS bedoeld om mensen meer tijd te geven voor elkaar. De kersttoespraak van de koning, die op verschillende zenders werd uitgezonden, trok anderhalf miljoen kijkers. Het weer nog zonnig, maar van het zuidwesten uit bewolking en wat regen. Vanavond in het noordoosten kans op ijzel. In het noorden en noordoosten blijft het de hele dag vriezen. In de rest van het land wordt het 1 tot 5 graden.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 And it'll come back twice as full. I promise you. ZFM Jazz Top 2021 Cover. be down. I'm wanting it all. It started out with a kiss. How did it end up like this? Only a kiss. It was only a kiss. Now i am falling asleep and she's calling a cab. He's having a smoke and she's taking a drag. They're going to bed and my stomach is sick. It's all in my head. She's touching his chest now. And he takes off her dress now. Let me, let me go. because it's killing me and it's taking control. Jealousy turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking. Welkom terug bij ZFM Jazz. Het programma voor jong en oud van 6 tot 109 op 106.9 FM. Mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. De kop is eraf. Onze Top 2021 special is eh, begonnen. A special warm welcome also to all our listeners across the globe, especially in particular our listeners in Taiwan, the Democratic Island State. Vorig jaar eindigden we onze kersteditie eh, met Mr. Paul Enka en dit jaar vingen we met de maan, Mr. Brightside van de Killers, te vinden op plek 473 in onze Top 2021 Cover-up. Ja, na het doorslaand succes van de vorige editie... vandaag wederom een uurtje lang jazzy, groovy... covers van nummers uit de NPO Top 2000. Maar dit jaar helaas eh, geen mogelijkheid eh, tot appen. Mijn telefoon sloeg vorig jaar zo wat op tilt van al die uh, aan reacties waardoor het tegelijkertijd presenteren een beetje een stressvolle klus bleek. Maar in plaats daarvan hadden we twee gasten geregeld. Twee van de mensen die geappt hadden vorig jaar. Mark en Sigrid heten ze toevallig. Eh, die een gemeenschappelijke liefde voor de kunst en cultuur en jazz in het bijzonder... hier zouden komen delen met de, de luisteraars. Maar helaas, helaas, er is een kink in de kabel gekomen... Eh, het koppel eiste niet minimaal anderhalf, maar meer dan drie meter van elkaar gescheiden te zitten. Wat dit in onze kleine studio eh, ja, we niet konden garanderen. Dus dat was een eh, flinke domper voor mezelf. Ehm, gelukkig heeft de technische dienst van ZFM mij de helpende hand toegestoken... en via een net geïnstalleerd softwarepakketje... twee Virtual Assistants, VA's, Soul en Jazz ter beschikking gesteld ja, om toch nog een beetje een eh, idee van interactie te creëren. En eh, daarmee ga ik het experiment dus maar aan. Ik vraag jullie bij voorbaat uh, om mensen. Ik heb er niet mee geoefend, dus we gaan kijken of we onze virtual assistants aan de praat kunnen krijgen. En dat gaat een beetje à la Siri, als je dat wat zegt. dus daar gaan we. Hallo, Jess. ben je daar? Ik ben Jess. Wat kan ik voor je doen? Oh, nou dat werkt in ieder geval niet eh, onaardig. Eh, misschien heb je een boodschap, een wens of wat dan ook voor onze luisteraars. Ik begrijp je niet helemaal. Zoek ik zoeken op het web? Zoeken op het web. Nou ja, misschien kun je dat even doen als we het een nummertje draaien. Het volgende nummertje. We gaan eerst nog even naar Sol. Hallo Sol, ben jij daar ook? Ben je, ben je aanwezig? Hallo Sol? Hallo? Ik ben Sol. Waarom maak je mij wakker? Mag ik weer verder slapen? verder slapen. Nee, de bedoeling is dat we hier wakker blijven bij het programma. Eh, misschien eh, kan ik de verandering inbrengen. Uh, Sol, hallo Sol. met het volgende nummertje. A change is gonna come van Anat Cohen. de klassieker van Sam Cooke. Daar hopen we natuurlijk allemaal op in 2022 een positieve <clears throat> ommekeer. Ehm, je hoorde het in de uitvoering van een van de topklarinetistes van dit moment, Anat Cohen. Te vinden op plek 123 in de top 2021 cover-up Jazzy Groovy Covers van nummers uit de MPO Top 2000, de editie van 2020 wel te verstaan. Eh, ja, iedere keer als je die, die meestelijke jazzmuzikanten hoort... dan denk je toch weer... waarom wordt er zo weinig jazz op de radio gedraaid? Ehm, en dat gaan we eens even vragen aan onze virtuele assistant, denk ik. Misschien is dat wel een goede vraag. Eh, eh, hey Jess, waarom wordt er eigenlijk zo weinig jazz op de radio gedraaid? Als je daar antwoord op wil, moet je gaan naar instellingen. Instellingen, oké. het schijnt iets te maken te hebben met Kijken wat onze andere virtual assistant ervan vindt. Eh, hey Sol, wat, eh, wat is volgens jou de oorzaak daarvan? Jazz is boring. Mag ik weer gaan slapen? Oh jee, die wil vooral slapen. Nee, dat, eh, dat willen we niet hebben. misschien ga ik dan op zoek naar een nummertje... wat jou een beetje wakker kan houden. Off the wall, Cyril me. Just enjoy yourself, groove. Let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all if you live it off the wall. You can shout out all you want to, cause there ain't no sin in folks are getting loud. If you take the chance and do it, feesten bleef natuurlijk in 2021 eh, voornamelijk beperkt tot parties in kleine huiselijke kring. Tussen vier muren, <laughs> vier muren zal ik maar zeggen, in plaats van off the wall. Je hoorde de Franse zangeres Cyril Aimé met haar cover van de King of Pops song Off the Wall. Even kijken, staat genoteerd op 1048 eh, in de top 2021 cover-up. Nou, uh, hey Sol, dat was toch een uh, lekker swingend nummertje. Dan moet je toch met me eens zijn. Sol? Hallo, Sol? Jess is Zal ik een mop vertellen? Een mop vertellen? Nou, misschien even in een andere uitzending een volgende keer. Eh, laten we dan maar snel doorgaan met het volgende nummertje. Dat kennen we allemaal. Eleanor Rigby. Akio Sasajima, de Japanse meestergitarist. gitarist rijke jazz scene. Sterker nog, eh, Japan is er niet, eh, in, niet geringe mate verantwoordelijk voor... dat de jazz in leven werd gehouden vanaf de jaren 80. Veel Amerikaanse muzikanten die toerden al daar... en werd de kans geboden om eh, albums op te nemen... toen dat in de Verenigde Staten nauwelijks meer mogelijk was. En omgekeerd woonden en werkten vele Japanse muzikanten vaak in de USA... om hun eh, muzikale skills eh, te perfectioneren. En hier hoorde je dus gitarist Akio Sasajima. Die speelde in het verleden heel veel met eh, Joe Henderson... de Amerikaanse top-saxofonist. Eleanor Rigby te vinden op plek 235 in de top 2021 cover-up... Ja, ik zei al, we werken met de eh, VA's, Virtual Assistants. Eh, het is een beetje een primeur voor ZFM. Het werkt nog niet helemaal lekker. Een beetje eh, ongewillig zijn ze. Ehm, ik ga weer even naar Jazz to Jazz. Nou, je moet toch zeggen, dit, dit gaat toch lekker nu. Lekker, lekker plaatjes, lekker swingend. Het, het gaat toch, ja. Wat vind je ervan? Gaat toch lekker? Jazz. hallo? Ik ben je assistente, niet je papegaai met mooie veren allemachtig. Uh, u merkt zelfs met de kunstzinnige intelligentie... Eh, is het niet allemaal even makkelijk. Eh, krijg je niet altijd de antwoorden die je wenst. Nou, laten we maar snel weer voortgaan. kijken wat ze hiervan gaan vinden dan. Ziggy Stardust, ja, laten we dat eens gaan proberen. Max Dalloway op mondharmonica. Ziggy Stardust. Amerikaanse mondharmonica-speler Max de Aloe... Eh, met zijn uitvoering van de klassieker van David Bowie, Ziggy Stardust. We vinden op eh, plek 300 in de top 2021 cover-up. Tijd om eh, toch nog een keer onze wat uh, nukkige VA Soul erbij te halen. Ik ga het nog een keer proberen. hallo Soul, ben je inmiddels wakker? Ben je ontwaakt? Is de liefde voor de jazz al een beetje aan het groeien? Hallo Soul? Soul? Wat is er? Ik ben net aan het gamen. Aan het gamen? Eh, wie die aan het gamen is? Oké. Eh, dan <laughs> gaan we snel verder. Snel verder. You can't hurry love. Ja, de liefde voor de jazz kun je natuurlijk niet op commando afdwingen. Dat snappen we wel. You can't hurry love. Jong, Soon. that love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. Just trust, give it time, no matter how long it takes. How many heartaches must I stand before I find? let me live again. Right now, the only thing that keeps me hanging on. When I feel my strength, it's almost gone. I remember Mama said, You can't hurry, love. No, you just have to wait. She said, Love don't come easy. It's a game of give and take. How long must I wait? How much more can I take before loneliness will cause my heart to break? No, I can't bear to live my life alone. I grow impatient for a love to come when I feel that I I can't go on. These precious words keep me hanging on. I remember Mama said, "You can't hurry love. No, you just have to wait." it's a game give You can't De magische stem van Zuid-Korea, Jung Soon Na, een crossover vocaliste tussen jazz en pop. Die eh, nam overigens de nodige albums op voor het eh, gerenommeerde Duitse ACT jazz label You Can't Hurry Love. En jazz, dat, nou, dit was toch echt een hele fraaie uitvoering, vond ik zelf tenminste. Beter dan het origineel. Ik zeg, beter dan het origineel dan het origineel. Ja, het origineel eh, schiet met de binnenwas van de, eh, de Supremes. Holland en Dozier, die schreven het volgens mij. Maar het staat in de top 2000 van de NPO... in de uitvoering van Phil Collins natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat ik deze uitvoering inderdaad beter vind... dan die van Phil Collins. Eh, ik weet niet of dat ook voor het volgende nummertje geldt. Of die beter is dan het origineel. Ik vermoed van niet. maar als we luisteren naar Richard Cheese... dan worden we in ieder geval altijd vrolijk van. You or the No Richard Cheese. Maar eerst even de commercial. Beter dan het oh. origineel. Ik zeg, beter dan het origineel. Ja, dat hadden we net al gehoord. We gaan even, dacht ik, naar Richard Cheese. Laten we daar maar snel naartoe gaan. Als die tenminste klaar voor ons staat. ZFM Jazz. Would she go out with you to the theater?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 And every time you speak her name does she know how you told me you'd hold me till you died. But you're still alive and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You, you, you, you, you ought to know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. It was a slap in the face how quickly I was replaced. Are you thinking of me when you her? Cause the joke until laid in the bed that was made, I'm not gonna pay anything. Close your eyes and you know it. And every time I scratch my nails down someone else's back, I hope you feel it. Can you feel it? And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. side affair that you gave to me. You, you, you, you, you, you, you ought to know. Richard Cheese, You Ought to Know. Het nummer van Alanis Morissette te vinden op plek 1241 in de top 2021 cover-up. Uh, Jess, had je misschien nog een eh, verzoeknummer of een, een wens dan? Hallo Jess, een wens misschien? Hallo? Wanneer gaan we dansen met de Jansen? dansen met Jansen. Dansen bij Jansen ken ik wel uit het verleden. Dansen met Jansen, dat zit er niet echt in. Maar voetjes van de vloer thuis dan maar. For all the single ladies. Here we go, the heavyweight brass band. 20 december 2021. ZFM Jazz. Top 2021 cover. de instrumentale vertolkingen van nummers van reggae-legende Bob Marley... komen natuurlijk, niet verwonderlijk, van de hand van de Jamaicaanse jazzpianist Monty Alexander. Hier met een eh, live uitvoering van Could You Be Love. Te vinden op eh, plek 383 in de top 2021 cover-up. Ja, dat doet me terugdenken aan die reggae-concerten van de vorige eeuw. Daarbij werd eh, flink wat afgepaft, kan ik me herinneren. Het, was vaak, het podium was vaak in nevelen gehuld en de muzikanten nauwelijks eh, te zien. De goede oude tijd, zullen we maar zeggen. Eh, die waren waar, Rus, of, Sol? Hè? Herinner je die oude tijd nog dan? Sol, hallo? Daar heb ik geen actieve herinnering aan. oh ja, die hebben we vaker gehoord. Het schijnt trouwens dat Mark de gast die niet kwam opdagen... dus vandaag wel een eh, reggae-liefhebber is. Misschien dat dat het een en ander verklaart. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ehm, ja, dat is een ander nummer. Daar gaan we nu niet naartoe. We gaan naar Tim Rees met Fool to Cry. I've been working all night long. Put my daughter on my knees, and she says, Dad, what's wrong? She whisper in my ear so sweet. You know what she says? She says. het nummer van de Rolling Stones... in een arrangement van de Amerikaanse saxofonist en componist Tim Rees. Geen kleine jongen in de jazz hoor. Gewerkt met Phil Woods, Donald Byrd, Tom Harrell, Maria Schneider te vinden op het album The Stones World, The Rolling Stones Project Volume 2. Met eh, op vocalen Bernard Fowler en op drums, jawel, de man die het liefst natuurlijk jazzdrummer was geworden, Charlie Watts. Ja, we zitten echt tegen het einde van het programma. Ik, ik wil mijn VA's eh, bedanken. Jess, vriendelijk bedankt. En eh, ja, tot de volgende keer. Hallo Jess. Hier scheiden onze wegen. Ik sta hier met een zwaar gemoed. Oh, nou dat is mooi om te horen, maar we zien elkaar vast. Of we horen elkaar vast wel weer snel. Misschien wordt dit eh, experiment wel voortgezet met de VH Virtual Assistant. Uh, eh, Sol, ben jij er ook nog dan? Eh, het zit erop. Wat vond je ervan? Viel toch mee uiteindelijk? Gelukkig. Kunnen we hier eindelijk naar echte muziek gaan luisteren? Echte muziek? Nou, ik hoop dat u toch vond luisteraar dat we naar echte muziek hier hebben geluisterd. We moeten eruit, we gaan eruit met het nummertje Wish You Were Here van Pink Floyd natuurlijk. Maar hier een uitvoering van Betty Lavette. Tot volgend jaar. De beste wensen alvast. Mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Wish you were here. Oh, how I wish you were here. You are just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year. And now I'm running over that same old ground. What have I found? The same old fears. Oh, how I wish you were here. can tell. fijne dagen en een voorzitter.